Hij wordt in dat land beschuldigd van aanranding en verkrachting van twee vrouwen. Assange heeft de beschuldigingen steeds tegengesproken. Zijn advocaten zijn bang dat Zweden hem zal uitleveren naar de VS... waar hij mogelijk wordt berecht voor het lekken van ambtsgeheimen. Assange kan nog in beroep gaan tegen zijn uitlevering aan Zweden. Tegenstanders van de Libische regeringsleider Gaddafi hebben opgeroepen tot een massaal protest in Tripoli. Via sms'jes wordt inwoners gevraagd morgen na het middaggebed de straat op te gaan. Inmiddels is een Nederlands team van Artsen zonder Grenzen aangekomen in Libië. De hulpverleners zijn meegevlogen met het militaire vliegtuig dat Nederlanders gaat evacueren. Het kan 128 mensen meenemen die weg willen vanwege de onrust in Libië. In het aardbevingsgebied in Nieuw-Zeeland zijn nog drie Nederlanders met wie geen contact is geweest. Volgens alarmcentrale Eurocross kan dat betekenen dat ze slachtoffer zijn geworden van de aardbeving. Maar het is ook mogelijk dat ze zich gewoon nog bij niemand gemeld hebben. Sommige reizigers hadden alleen bij hun familie gemeld dat ze ongedeerd zijn. Daardoor is de lijst met Nederlanders die in het gebied rond Christchurch nog wordt vermist flink korter geworden. Minister Opstelten gaat identiteitsfraude harder aanpakken. Nu is alleen misbruik van reisdocumenten zoals paspoorten strafbaar. Opstelten wil het ook strafbaar maken om bijvoorbeeld het rijbewijs van iemand anders te gebruiken. Onder de nieuwe regels vallen wat hem betreft ook toegangspassen voor bedrijven en overheidsinstellingen die als identiteitsbewijs dienen. Het gaat na jaren weer beter met de horeca. In het laatste kwartaal van vorig jaar was de omzet 3,7% hoger dan een jaar eerder. Het was voor het eerst in drie jaar dat er meer werd verkocht in de horeca. Vooral de hotels deden het goed. Het weer dan nog, bewolkt met hier en daar, hier en daar is het mistig. Door 3 graden.